Rama, Hier is Johnny als laatste. Je kan ze niet vergeten, de liedjes van de leer. Ze zijn nog niet versleten, dan gaat hij nog een keer. Bij ons in de Jordaan, zing je van la, la, la, Bij ons in de Jordaan, zie je de jongens in de meiden dansen gaan. u maar nooit verloren gaat. Zolang de leeuw in de brei Ga je zingen, ga je dansen, want je wil niet. Bij de Jordaanese, ja daar moet je wezen. Wil je vrouwen door het leven gaan? Zo, zo, zo is de Jordaan. En die zal nooit verloren gaan. Een dan tanensie gaat er altijd in. Een dikke tanensie, dat maar. zo'n Franse Pernod. de witte spul krijg je van me cadeau. Maar ook die Deense aquavit, die drink ik van mijn leven niet.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 Dat verlies komt helemaal voor rekening van de Franse maatschappij die 300 miljoen verloor. De KLM maakte daarentegen 159 miljoen euro winst. Volgens een woordvoerder is de Nederlandse luchtvaartmaatschappij beter bestand tegen de economische crisis omdat die kleiner en flexibeler is dan Air France. Door de recessie willen de twee maatschappijen 7000 banen schrappen. Dat gebeurt bij de KLM zonder gedwongen ontslagen. Minister Van der Laan heeft opnieuw uitgehaald naar Geert Wilders. Hij heeft zich geërgerd aan Wilders' reactie op een onderzoek waaruit bleek dat een derde van de allochtonen de sfeer in Nederland zo onaangenaam vindt dat ze willen emigreren. Wilders noemde dat goed nieuws. Van der Laan zei voor de Tros Radio dat Wilders daarmee veel mensen beledigt die goed meedoen... zoals verplegers, artsen, politiemensen en leraren. Volgens Van der Laan is het een verlies aan investering als die groep uit Nederland vertrekt. Wij zeggen stop met dat geouwe zei de minister. In de Belgische stad Serrain is een automobilist in een 10 meter diep gat in het wegdek gereden. Hij was volgens Belgische media op slag dood. De plaats van het ongeluk was afgezet omdat er aan de weg werd gewerkt. Het is onduidelijk waarom de man van 28 uit Luik toch doorreed. Serena Williams heeft de titel op Wimbledon veroverd door een overwinning op haar zus Venus. Serena, de jongste van de twee, won in twee sets met 7-6 en 6-2 was de vierde keer dat de zussen Williams tegen, tegen elkaar in de eindstrijd van het vrouwenenkel op Wimbledon stonden. Serena heeft Wimbledon nu drie keer gewonnen. Venus had vandaag haar zesde Wimbledon-titel kunnen winnen. Het weer vanavond en vannacht flinke opklaringen. De temperatuur daalt tot 13 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag meer bewolking en een paar regen- en onweersbuien.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 taste of it. Yes, a little taste of that old computer generated wagger. Yes.